De situatie is in twee jaar verbeterd... maar vooral gemeenten moeten beter samenwerken, vindt de ombudsman. In het eerste kwartaal van dit jaar stond er een record aantal van 277.000 vacatures open, blijkt uit cijfers van het CBS. Tegelijkertijd hebben steeds meer mensen een baan. De werkloosheid daalde naar 3,4 procent, de laagste stand sinds de crisis van 2008. Door de krapte op de arbeidsmarkt bieden bedrijven daarom steeds vaker een vast contract aan. De politie heeft gisteravond enkele tientallen dierenactivisten aangehouden... die urenlang een varkensboerderij in Bokstol hadden bezet. Het gaat om activisten die niet wilden vertrekken of zich niet konden legitimeren. Ruim 100 activisten hielden de boerderij bezet... omdat ze aandacht wilden voor dierenleed. Het OM gaat kijken of de dierenactivisten worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie in Suriname gaat onderzoeken of er een grote bankfraude heeft plaatsgevonden. Daarbij zouden een aantal hooggeplaatste personen betrokken zijn. Ze zouden leningen van vele miljoenen euro's hebben afgesloten, maar die nooit hebben afgelost. Na het vooronderzoek besluit het OM of er een strafrechtelijk onderzoek komt. De aandelenbeurzen leiden flinke verliezen door het escalerende handelsconflict tussen de VS en China. De Dow Jones verloor met, bijna verloor met 500 punten bijna 2,5 procent. Vooral techbedrijven moesten inleveren. Beleggers zijn bang voor een handelsoorlog die de twee grootste economieën ter wereld veel schade kan toebrengen. De twee landen leggen elkaar over en weer heffingen op. Het weer, lokaal kans op een misbank, later veel zon. Vanmiddag staat er een matige noordoostenwind bij 14 tot 17 graden. Morgen weinig verandering, vanaf donderdag meer bewolking en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar dagelijkse files in Noord-Holland... met vertraging op de A7 Horen richting Zaandam. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 5 minuten vertraging... en een kleine 10 minuten oponthoud op de N247 van Horen naar Amsterdam.